Annette Schut met het NOS Journaal. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres roept Israël op... alle noodhulp weer toe te laten in Gaza en op de westelijke Jordaanhoever. Volgens Israël zijn de nieuwe regels nodig om te voorkomen dat Hamas de organisaties binnendringt. Maar volgens Guterres zal door de regel de situatie die al slecht is alleen nog maar verslechteren. Bij een Russische raketaanval op een appartementengebouw in de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Reddingsdiensten zoeken tussen het puin nog naar mensen. Rusland spreekt tegen dat er sprake was van een aanval. Volgens de Russen zou een Oekraïns wapendepot zijn ontploft in het gebouw. Tesla heeft het afgelopen jaar wereldwijd minder nieuwe auto's verkocht dan in 2024. Het bedrijf van Elon Musk is daardoor niet langer de grootste maker van elektrische auto's. Dat is de Chinese elektrische autofabrikant BYD. De verkopen van Tesla hebben het afgelopen jaar geleden onder de reputatie van de topman. Elon Musk kwam meermaals in opspraak door het werk dat hij voor de Amerikaanse president Trump heeft gedaan. Als zijn adviseur bezuinigde hij flink bij de overheid. Ook steunde hij de Duitse radicaalrechtse partij AFD. De Nederlandse darter Gian van Veen staat in de finale van het wereldkampioenschap. Hij is de derde Nederlander ooit die de finale haalt van de WK darts. Van Veen versloeg Carrie Anderson met 6-3. De 23-jarige Van Veen zei eerder dat hij als kind opkeek tegen Anderson... die al 20 jaar meedraait in de dartstop en twee keer wereldkampioen werd. Gian van Veen speelt zaterdagavond de finale.